Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Hoofddorp is een automobilist een winkel binnengereden. De bestuurder raakte licht gewond, verder zijn er geen slachtoffers. De auto was op een kruispunt tegen een andere auto gebotst... en schoot daardoor van de weg af, dwars door de pui van het winkelpand. Het gaat om een filiaal van een hypotheekadviesketen. De auto kwam tot stilstand tegen de balie. De ravage in het pand in Hoofddorp is groot. In Burundi is een radiotoespraak van de president uit de lucht gehaald. Dat gebeurde bij een aanval op het gebouw van de staatsomroep, waarschijnlijk door opstandige militairen. President Kurunziza had de militairen net opgeroepen om de wapens neer te leggen toen het stil werd op de radio. Het leger pleegde gisteren een staatsgreep in Burundi toen de president in Tanzania was. Daar zit hij nog steeds. Het leger is het niet eens met zijn besluit om zich opnieuw verkiesbaar te stellen. In Burundi mag een president maximaal twee zittingstermijnen aanblijven. Kurunziza wil voor de derde keer een gooi doen naar de macht. In de Andamanzee, vlak voor de kust van Thailand en Maleisië... drijft al een week een schip rond met zo'n 350 bootvluchtelingen. Aan boord van het schip zouden de omstandigheden bijzonder slecht zijn. De BBC zegt dat de vluchtelingen op het houten schip al een week ronddrijven zonder eten en drinken. Al tien mensen zouden zijn overleden en overboord zijn gegooid. Verder vertelde de opvarende dat de bemanning het schip heeft verlaten... en de motor onklaar heeft gemaakt. Aan boord zouden veel vrouwen en kinderen zijn. Thailand, Maleisië en Indonesië laten de bootvluchtelingen niet toe en geven ook geen hulp. Voor de veerboot van Den Helder naar Texel staan lange wachtrijen. Door een storing kan maar één van de twee boten varen. Rond één uur was de wachttijd opgelopen tot zo'n twee uur. Door de technische problemen staat ook het verkeer in de omgeving vast. Het veerbootbedrijf had vanwege het drukke hemelvaartweekend vandaag juist een tweede veerboot ingezet. Het weer, geregeld zon, maar in het zuiden toenemende bewolking...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 Maar wat kunt u toch vandaag van mij verwachten? Omstreeks kwart over vier, het gedicht van de week. En om ongeveer half vijf de column van Mandy Schorel. In het tweede uur is het gezondheidsplein weer terug... in plaats van het weer voor het komend weekend. Toch heb ik ook nog uitgaanstips van Zandvoort kunnen verzamelen... en ook veel informatie over onze badplaats... Zoals gewoonlijk start ik weer met de Beatles. Ik wens u veel luisterplezier. I love her. A love like ours could never die as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. this lover a lad, times were hard and things were bad. But there's a silver lining behind every cloud. Just poor people, that's all we were, trying to make a living out of black land dirt. But we'd get together in a family circle singing loud. Daddy sang bass. Mama sang tenor. Me and little brother would join right in there. Singing seems to help a troubled soul. One of these days, and it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne. No, the circle won't be broken by and by, Lord, by and by. Daddy sing bass. Mama sing tenor. Me and little brother will join right in there. in the sky, Lord, in the sky. Now I remember after work, Mama would call in all of us. You could hear us singing for a country mile. Now little brother has done gone on, but I'll rejoin him in a song. We'll be together again up yonder in a little while. daddy sing bass. Mama sing tenor. Me and little brother will join right in there. Cause singing seems to help a troubled soul. One of these days, and it won't be long, I'll rejoin them in a song. I'm gonna join the family circle at the throne. Oh no, the circle won't be broken by and by, Lord, by and by. Daddy'll sing bass. Mama sing tenor. Me and little brother will join right in in the sky the sky, Lord, in the sky. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. See. Tegenover de bekende bloemententoonstelling Keukenhof staat een lieflijk en oud kasteel, omringd door een uniek landschap, op de grens van oude duingrond en veen. Dat oude en monumentale, daar zijn we trots op en dat koesteren we. Maar we zijn ook een park in ontwikkeling. Sinds het begin van deze eeuw heeft het landgoed een metamorfose ondergaan. Het park is voortdurend in beweging en het aantal activiteiten is flink uitgebreid. Of u nu een bezoek wilt brengen aan onze kinderboerderij, wilt wandelen, luieren of op zoek bent naar iets bijzonders, u vindt altijd wel iets van uw gading. De kinderboerderij ligt aan het plein bij de monumentale hofboerderij in een mooie bosrijke omgeving. Het is een fantastische ontmoetingsplek voor iedereen, jong en oud. Op een laagdrempelige, aantrekkelijke manier kennismaken met de kinderboerderijen. Een kijkje nemen in de weide bij onze nieuwsgierige geitjes knuffelvarkens en liever Shetlanders of liever knuffelen in de stal bij de konijntjes. Het kan allemaal. De kinderboerderij is dagelijks geopend van 10 tot 5 uur middags. En gratis toegankelijk voor houders van een vriendenpas. Op tijden dat onze poortgebouw bij de ingang gesloten is... kunt u het voetgangershek met uw vriendenpas openen. gedicht van vandaag gaat over lentekriebels. De kriebels van de lente, de knoppen barstens vol. Tintelende vibratie brengen mijn hart op hol. Vol verwachting strijk ik neer, de boulevard is mijn terrein. Opgedoft en hitsig, kijk ik wie daar zijn. Parmantig, overmoedig, drentelijk gezwind, vasthoudend en opdringerig zodra mijn oog iets vindt. Mijn borst hoog opgestoken, draai ik om haar heen. Gooi alles in de strijd. Ik wil haar, voor mij alleen. De kapers op de kust, vel trek ik van leer. Hoe halen ze het in hun krop? Haar gunst is wat ik begeer. Als de strijd dan is beslist, koer ik zachtjes in haar oor. Want weet je, tortelduifjes, tortelen de hele zomer door. After the rain goes, people see rainbows. But I see rainbows when it storms above. So, darling, is it any wonder I can laugh at thunder walking in the sunshine of your love? Ten below zero, I'm such a hero. I never wear a muffler or a glove. While all the world has frosty noses, I'm knee deep in roses, walking in the sunshine of your love. Just so you know, dear, I'm gonna tell you. Your smile's my golden umbrella, keeping the rain out, trouble and pain out of my heart. And from the very start, your tender affection in my direction was like a lovely blessing from above. That's why I go around just beaming, wondering if I'm dreaming, walking in the sunshine of your love. So, baby, is it any wonder I can laugh at thunder? Yeah, walking in the sunshine of your love. Ten below zero, man, I'm a hero. I never wear a muffler or a glove. While all the world's got big red noses, I'm knee deep in roses, walking in the sunshine of your love. Just so you know, dear, I'm gonna tell you. Your smile's my golden umbrella, keeping the rain out, trouble and pain out of my heart. And from the very start, your affection in my direction was like a lovely blessing from above. That's why I go around just beaming, wondering if I'm dreaming sorry, so sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. Zandvoort kunt u elke maandagochtend tussen half elf en twaalf uur komen koffie drinken. Het ruikt er dan heerlijk in het steunpunt. De koekjes worden namelijk vers gebakken. De koffie en de thee kost 1,10 euro. Voor twee kopjes met een vers gebakken tractatie. Roosvisé voor de kleintjes is gratis. Alle inwoners van Zandvoort die van koffie en gezelligheid houden zijn welkom. Loop gerust eens binnen. Onze gastvrouw maakt graag kennis met u en kunt u in contact komen met andere bezoekers brengen als u dat wilt. Bij mooi weer wordt de koffie in onze buitentuin geserveerd. Flemingstraat 55, telefoonnummer 5740355. Ik herhaal 5740355. En het e-mailadres is info Angel face, we just met. Well, just how lucky can one boy get? There's a light in your eyes. I know it's love, and I know that I could be happy with a girl like you. Mm. Tell your ma, tell your pa, and tell your favorite old wishing star we're in love just by chance. I ask you, would you like to dance fancy dancing with a girl like you? Funny how love can come to a lonely heart. I'm a boy and you're a girl. I guess that's a pretty good start. Here I am, there you are Together, baby, we should go far. A girl like you, a boy like me. Two hearts together like they ought to be, can't believe. I got a girl like you. That's a pretty good start. Here am I, there you are. Together, baby, we should go far. A girl like you, a boy like me. Two hearts together like they ought to be. Can't believe I got a girl like you.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 Please tell them isn't fair to take away my only dream. it plays is the answer up above. How can I, oh, how can I tell them this is not a me, please, is the answer up above. de column van de week van... Leesbril. Er komt een moment waarop je in bed ligt, leunend op twee ellebogen, verdiept in een boek en dat je in de gaten krijgt dat de lettertjes wat wazig gaan zien. Je merkt bijna niet dat je hoofd steeds meer naar boven trekt, totdat je nek in een rare hoek staat en behoefte krijgt om even van links naar rechts te draaien. Teksten dicht bij mijn gezicht vertroebelen. Het lijkt alsof ik achter een raam sta waartegen het regent dat het giet. En daarachter een pagina met tekst hangt die ik moet voorlezen. Het lukt me niet. Zodra ik dat boek of tekst verder van mij hou, is er niets aan de hand. Een leesbril. Ik zal eraan moeten geloven. Geloven dat ik niet meer de jongste ben klaarblijkelijk. Want in mijn herinnering als 15-jarige associeerde ik leesbrillen met ouderdom. Mensen waarbij de gezondheid achteruit ging en oogklachten in een later stadium veelal gepaard gaat met staar bijvoorbeeld. En in die tijd waren mensen van 65 jaar al oud voor mij. Maar daar ben ik nog lang niet. En nu al deze klachten? Ik heb het snel verwerkt. Ik heb in de winkel gestaan grabbelen in een rek leesbrillen. Afrikaanse printjes op pootjes. Maar welke sterkte? Ik probeer er eentje. Bij een oogtest vorig jaar had ik plus 0,25. Maar als ik die probeer, zie ik nog geen donder als ik het kaartje probeer te lezen. Bij plus 2 openbaart zich een duidelijkheid van enorme verdikte letters. Ja, dit is wat ik noem een verbetering. Als ik s'avonds lees, wordt het niet opgemerkt door manlief... totdat ik opkijk met het brilletje hangend op het uiterste puntje van mijn neus... en er wenkbrauw omhoog trekkend overheen kijk... Hij lacht ondeugend en refereert eraan dat de strenge juffrouw look mij een sexy uitstraling geeft. Hmm, wie weet is zo'n brilletje zo gek nog niet. Misschien is het toch niet zo'n onding als ik in eerste instantie dacht. Mandy Schorel. just the Robinsons are there. Most of all, got to hide it from the kids. Cuckoo, cuckoo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. forget that you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone. Om het leven voor u nog aangenamer en gemakkelijker te maken... biedt AMI een aantal diensten aan. Zowel bewoners van de woonzorgcentra als bewoners van de aanleunwoningen en wijkbewoners kunnen gebruik maken van deze diensten. Voor bewoners van de wijkzorgcentra organiseren we iedere maand verschillende activiteiten. Van een high tea tot bloemschikken. Om uw leven te vergemakkelijken kunt u praktische hulp inhuren voor bijvoorbeeld boodschappen, begeleiding bij een bezoek aan het ziekenhuis of aan vrienden of hulp bij uw administratie. Zelfs de maaltijd bereiden kan veel moeite en energie kosten. AMI biedt u de mogelijkheid uw maaltijden te gebruiken in restaurants van onze wooncentra Bodaan en Huis in de Duinen. AMI biedt verschillende aanvullende diensten waarvoor wij kosten in rekening brengen zoals een abonnement op kabeltelevisie, het wassen van kleding of een extra maaltijd voor gasten.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 Please answer me, oh can start anew. In my sorrow, may I turn to you. Please answer me, oh Lord. If she's happier without me, don't tell I care. But if she still thinks about me, please let her Dit jaar is de verwendag van Ook Zandvoort op vrijdag 12 juni 2015. Van 10 tot kwart over 2. Zet het dus vast in de agenda. Om 2015 hebben de volgende mensen al toegezegd om te komen helpen... en hopelijk volgen er binnenkort meer. Lisbeth de Wit, massage van handen. Mona Meijer Adegeest creatief schilderen. Jolanda Meijer bloemschikken. Wietske van Oene en Wendela de Haan Helding Touch. Nadine Schonebeek, massage rug en schouders. Jamie Bekelaar, gezichtsbehandeling. Yvette Logmans, pedicure En Albert de Gelder, voetreflex. Hoewel het programma nog niet vaststaat, kunt u zich natuurlijk wel vast aanmelden. Zodra wij het programma compleet hebben, zullen wij u mailen zodat u zich kunt inschrijven. Herstel het Samen zoek enkele vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar handige vrijwilligers die het leuk vinden... om samen met anderen kapotte spullen te herstellen. Het kan van alles zijn. Elektra, horloges, kleding, fietsen, noem het maar op. Dus ben je handig en wil je jezelf nuttig maken en een ander helpen? De inzet is vier keer per jaar een middag. Meld je dan aan en doe gezellig mee. Wat doe je met een stoel waarvan de poot los zit? Met een broodrooster die er niet meer werkt? Een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Zonde. Ook Zandvoort wil de bewoners van Zandvoort door middel van Herstel het Samen mobiliseren om elkaar te helpen bij het repareren van kapotte, maar vaak nog goede spullen. Die met een kleine reparatie weer een hele tijd mee kunnen. In deze tijden van bezuinigingen is het een goede methode om een beetje extra te besparen op de uitgaven. De reparatiediensten worden gratis aangeboden. Alleen als er vervangende onderdelen nodig zijn...